vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Hilke. Mix Marathon. Hilke Boersma. De zon buiten. En de meeste beats uit je radio bij Slam. Dat kan maar één ding betekenen. Het weekend is dichtbij en dit is de pre-party van je weekend, de Slam X Marathon. Sanveld, elke vrijdag tussen 9 en 10. Call on me, call on me, if you need a memory, I still keep them close. Nothing is what it seems, looking back on a dream, one thing that I know. het eh, eeuwige leven hebben. Voor altijd blijven leven. Ja, dat klinkt voor eh, sommige mensen als een droom. Je hebt ook van die mensen die laat zich dan invriezen... in de hoop dat ze dan ooit ontdooid kunnen worden. En eh, dat er dan inmiddels technieken zijn om voor altijd in leven te blijven. Ik denk, een van de redenen om er wat van te maken... is ook dat het leven eindig is, toch? Goed, we gaan gelijk de diepte in. kom allemaal dankzij Colin Crooks. Je hoorde Forever Alive hier in de Slam Mix Marathon. Lekker zondag begin van de vrijdagochtend. Daarachteraan nog Bob Sinclair en I Can't Wait. Hielk hierbij, goedemorgen. En de set van Sam Veld, je hoort hem tot 10 uur in de mix. Met meer nieuwe muziek. Joffef, Romano, Dermy bij Slam. 1 minuut voor half 10. Goedemorgen, welkom bij de Slammix Marathon. Vrijdagochtend en nu al met je linkerbeen een eh, flinke stap gezet in het weekend. Wat zijn je plannen voor het weekend? Laat vooral van je horen hè, via de Slam app. Op de wegen is het rustig. We zien eh, één vertraging op de A28 richting Amersfoort. Tussen Amersfoort, Vathorst en Hoevelaken. 10 minuten daar. Zalveld, tot 10 uur in de mix. Slechts 20 eh, jaar oud, deze Samber. Gaat als een raket. Brak eh, door met Undressed. Veel gedraaid hier eh, bij Slam. Deze misschien nog beter. 12 to 12. De remix die je hoorde was van Gail Glaze. Wil je deze Samber zien, dan moet je naar Lowlands... waar gewoon nog tickets voor zijn. Dat heeft echt jaren geduurd dat eh, het zo makkelijk was om tickets te krijgen voor Lowland. Sommige mensen zeggen dat ligt aan de line-up. Sommige mensen zeggen dat ligt aan de prijs. Maar wel gewoon deze Samber daar op het eh, line-up. Zo'n artiest waar je dan jaren later over zegt... of misschien wel ooit tegen je kleinkinderen... die heb ik gewoon live gezien. Ik hoorde Samber hier in de Slam X Marathon. Goedemorgen, ook hier bij je en Veld. Elke vrijdagochtend tussen 9 en 10 met een hoop nieuwe muziek. Dit is Blandish Nothing Lasts Forever. Slam Mix Marathon. komen, toch? Een paar jaar geleden. Dat we opeens Nick van Nick en Simon gewoon sporadisch af en toe in de Slam X Marathon voorbij zouden horen komen. En dan niet met een fout uitstapje of zo. Een soort remix van de soldaat of pak maar mijn hand. Nee, Nick maakt tegenwoordig eh, gewoon hele credible dance muziek. En je hoort de nieuwe muziek van Nick Scholder Nick Schilder, Cold. Gedraaid door Sanveld in de Slam X Marathon mega line-up vandaag. Onder andere Funkerman. En we hebben Rehab, Medusa, Jengi en John Summit. Volledige line-up check je op slam.nl. En dit is dus, dus Zalveld tot 10 uur in de mix. trying to be seen. Somehow I'm still the focus. Everyone's watching, they just can't look away. just wanna said when there's no more light Slam X Marathon. Zometeen gebroedelijk in de DJ-boot. Canada en Brazilië. Uit uh, Canada, Dancin en Jort. Zometeen samen hier in de boot. Dit zijn de laatste paar minuten van Salveld voor deze vrijdag. Forgetting the time, love my mind. Another game might be the one, but I feel divine. And I know that you've been waiting. My dress will make you high. You can show me off tonight. Hold me with your eyes. Tell me what you like. And then my heart goes ba ba be da, ba ba ba be da, la.